5 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Sharon Dijksma houdt straks als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu... dezelfde taken als haar voorganger Mansveld. Dat zegt PvdA-leider Samsom. Mansveld had onder meer de dossiers de NS, ProRail, KLM Air France en Schiphol onder zich... waarover veel politieke en maatschappelijke discussie is. Minister Schultz houdt zich onder meer bezig met waterbeheer. Samsom zegt dat hij kritiek op die taakverdeling van het ministerie nooit heeft begrepen. In Hulst in Zeeland zijn vannacht vier leden van motorclub No Surrender opgepakt voor het belagen van agenten. De politie wilde een man van 18 arresteren die mogelijk was betrokken bij mishandeling. De vader van de verdachte zit bij de motorclub en probeerde de aanhouding van zijn zoon met drie andere leden te voorkomen. De agenten gebruikten hun wapenstok en pepperspray om de mannen van zich af te houden. Drie supporters van FC Utrecht mogen voorlopig niet meer in stadion De Gal gewaard komen. Ze deden tijdens de wedstrijd tegen Twente mee aan discriminerende spreekkoren, gooiden spullen en staken vuurwerk af. Het onderzoek van FC Utrecht loopt nog, omdat er nog meer supporters bij waren betrokken. Een Duitse student van 19 die voor een grote groep mensen de Hitlergroep bracht... moet als straf het dagboek van Anne Frank lezen en er binnen twee maanden een essay over schrijven... Ook krijgt de jongen een taakstraf van 30 uur. De jongen werd veroordeeld omdat hij in mei van dit jaar in Wolfsburg... voor een grote groep mensen de Hitlergroet bracht. De Fiat heeft in een loods in Rotterdam een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Er stonden drie machines, verpakkingsmateriaal, filters en sigarettenhulzen. Met die apparatuur konden 1500 sigaretten per minuut worden gemaakt. Met de opbrengst van één uur zou de Belastingdienst ruim 20.000 euro mislopen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking en in het zuidwesten kans op wat regen. Ook morgen bewolkt, soms een beetje regen. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vrij normale avondspits eh, met redelijk wat eh, vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en Utrecht Leidse Rijn staat 10 kilometer file, een half uur vertraging. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Knoop het Oude Rijn en Afrit Everdingen 8 kilometer file. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 4 kilometer. A6 Muiden richting Lelystad, daar was veel vertraging in de file tussen Almere Buitenwest en Lelystad. Er staat nu 9 kilometer, maar de weg is weer, weer vrij en de oponthoud is terug teruggelopen tot een kwartier. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum 10 kilometer file tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht Oost. A15 Rotterdam Europoort tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse 4 kilometer file. Op de A27 Utrecht Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos 7. Op de A27 Utrecht Breda staat bij Werkendam 4 kilometer. En op de N236 Weesp richting Hilversum tussen de A9 en Driemond 2 kilometer.